7 uur. Katrien Straatman met het NOS-journaal. Regeringspartij D66 wil een verbod op nachtvluchten vanaf Schiphol. Nu zijn er jaarlijks zo'n 20.000 vluchten in de nacht... meer dan de vliegvelden van Parijs, Londen en Frankfurt samen. S'nachts vliegen er vanaf Schiphol vooral vrachtvliegtuigen... en toestellen van budgetmaatschappijen. Maar die zijn volgens D66 niet belangrijk voor de rol van Schiphol... als internationale overstapplek. De Tweede Kamer debatteert vandaag over de luchtvaart. De Russische president Poetin en de Noord-Koreaanse leider Kim zijn begonnen aan hun top in Vladivostok. Aan het begin van de ontmoeting hebben ze de handen geschud en kort de media toegesproken. Poetin zei dat er onder meer wordt gesproken over de handel tussen beide landen. Volgens diplomaten is het Kim vooral te doen om economische hulp van de Russen na de mislukte top met de Amerikaanse president Trump eind februari. Een van de daders van een racistische moord in 1998 in de VS is geëxecuteerd in de Amerikaanse staat Texas. Hij bond samen met, een, twee andere, met twee anderen een zwarte man vast aan een vrachtwagen en sleepte hem kilometers over de weg. Het lichaam dumpte ze bij een zwarte kerk. Een andere dader werd eerder al geëxecuteerd en de derde zit levenslang vast. De Belgische politie onderzoekt de verdachte dood van een asielzoeker van negen... in een opvangcentrum in Broegem bij Antwerpen. Hij werd twee dagen na zijn vermissing dood teruggevonden in een sloot. Er zijn vijf verdachten opgepakt. Het OM in België wil niet zeggen wie het zijn en wat hun betrokkenheid is. Facebook moet mogelijk een boete van 3 tot 5 miljard dollar betalen aan de Amerikaanse toezichthouder, maakte het bedrijf bekend bij de presentatie van de kwartaalcijfers. Waarschijnlijk heeft de boete voor privacy-schendingen te maken met Cambridge Analytica, dat de gegevens van 87 miljoen Facebook-gebruikers onderschepte. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon, maar vanaf de middag trekken er opnieuw buien over het land. Het wordt 17 tot 21 graden.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 Daarom herdenken we op 4 mei de oorlogsslachtoffers. En vieren we op 5 mei dat we in vrijheid leven. Geef vrijheid door. Ga naar 4 en 5 mei.nl. Elkaar voor laten gaan in het verkeer in 10 jaar tijd met 26% afgenomen.